Op een gezamenlijke persconferentie met de Israëlische premier Netanyahu zei ze dat Israël een duidelijke limiet stelt aan de bouwactiviteiten voor nederzettingen. Deze zijn het grootste obstakel geworden in het vredesproces. De Palestijnen willen pas weer onderhandelen als Israël stopt met het bouwen op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. De Palestijnse leider Abbas gelooft volgens een woordvoerder niet dat Israël echt wil stoppen met het bouwen van nederzettingen. Londen ligt voor op schema in de voorbereidingen op de Olympische Spelen in 2012. Volgens de organisatie moet er nog veel gebeuren, maar gaat alles voorspoedig. In Londen werd om middernacht gevierd dat de Olympische Spelen over precies duizend dagen beginnen. In grote delen van de stad werd vuurwerk afgestoken en op een megagroot scherm wordt vanaf nu afgeteld tot de openingsceremonie. Verder zijn vanaf nu allerlei officiële promotieartikelen te koop en brengt het Britse postbedrijf postzegels van Londen 2012 op de markt. Premier Balkenende heeft gisteren op het CDA-congres zware kritiek geuit op het politieke klimaat in Nederland. Dat wordt volgens hem steeds grimmiger met meer polarisatie. Zonder de PVV te noemen gaf hij als voorbeelden het weglopen uit een democratisch debat en het wegzetten van hele bevolkingsgroepen. Volgens Balkenende wacht de politiek om allerlei redenen een heftig jaar, met bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Het politieke midden wordt volgens de premier op de proef gesteld. Over een mogelijk vertrek naar Brussel wilde hij niet speculeren. De nummers 1 en 2 in de eredivisie hebben afgelopen avond allebei gewonnen. FC Twente versloeg Roda JC in Kerkrade met 2-1. PSV was in eigen huis met 1-0 te sterk voor Vitesse. De andere uitslagen, FC Groningen AZ 0-1, Heerenveen ADO Den Haag 3-0. Het weer op de meeste plaatsen droog. Morgen vanuit het westen regen.